In ruil daarvoor willen de Republikeinen onder meer aanpassingen aan de zorgwet en extra bezuinigingen. Voor de Democraten valt er alleen over te praten als er geen extra eisen op tafel komen en er einde komt aan de shutdown. Veel overheidsdiensten zijn sinds vorige week gesloten nadat de Democraten en de Republikeinen het in het congres niet eens waren geworden over de overheidsbegroting. Een klein deel van de bibliotheekcollectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam krijgt nieuw onderdak en is dus gered. Een deel van de boeken gaat naar de Universiteit van Leiden, het Vredespaleis in Den Haag en het Kennis- en Documentatiecentrum voor Medische Geschiedenis in Urk. Voor ongeveer 700.000 titels is nog geen nieuwe locatie gevonden. De bibliotheek van het Tropeninstituut wordt op 1 januari opgeheven... omdat het Rijk stopt met structurele subsidie. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw grensbewakingssysteem. Dat moet rampen zoals vorige week bij Lampedusa voorkomen. Het plan is om in december te beginnen met het communicatiesysteem Eurosur... waarmee lidstaten snel gegevens kunnen uitwisselen over ontwikkelingen aan de land- en zeegrenzen. De FBI heeft in Amerika een bende opgerold die Joodse mannen met geweld dwong om van hun vrouw te scheiden. De bende werd geleid door twee rabbijnen. De rabbijnen zeiden tegen vrouwen die wilden scheiden... maar geen medewerking van hun man krijgen... dat ze eh, tegen vergoeding konden zorgen voor een get. Dat is een Joods echtscheidingsdocument. Ze dwongen de mannen met geweld zo'n get te tekenen. Het weer, vannacht vooral in de kustgebieden nog een enkele bui. In het binnenland droog met opklaringen. Het wordt 8 tot 5 graden. Morgen begint op veel plaatsen droog. Van tijd tot tijd zon. In de middag raakt het bewolkt en gaat het regenen vanuit het oosten.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 Somehow we managed, we had to stay. so new. We did what we had.